Twee uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De coalitie heeft een akkoord bereikt over stikstofmaatregelen... om de bouw snel weer vlot te trekken. Veel bouwprojecten liggen nu stil door de stikstofcrisis. Het kabinet gaat de plannen verder uitwerken en zal ze bekendmaken voor het Kamerdebat van donderdag. Naar verwachting wordt de maximumsnelheid op veel snelwegen verlaagd naar 100 km per uur. Daarnaast zijn er waarschijnlijk afspraken gemaakt over veevoer, waardoor koeien minder ammoniak uitstoten. En over een opkoopregeling voor oude vervuilende auto's. Twee leden van het hoofdbestuur van de SGP stappen op uit onvrede over het vertrek van voorzitter Zevenbergen afgelopen zaterdag. Twee leden, Den Boef en Vlietstra, vinden dat het partijbestuur Zevenbergen meer had moeten steunen. De opgestapte voorzitter kwam vorig jaar onder vuur te liggen. Toen bleek dat hij wachtgeld ontving als oud-wethouder... en tegelijkertijd een salaris als schooldirecteur. Interim-voorzitter Van Leeuwen betreurt het opstappen van de bestuursleden. Bij een zuuraanval in een kleuterschool in Zuidwest-China... zijn ruim 50 kinderen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Een man drong de school binnen en sproeide een bijtende stof in het rond. Hij is aangehouden. Volgens de Chinese autoriteiten was de dader ontevreden met zijn werk en zijn leven... en wilde hij wraak nemen op de samenleving. Een aanhanger van Zwarte Piet is in Den Haag aangehouden... nadat hij had gedreigd zichzelf op te blazen. Met de actie wilde hij opkomen voor de Sinterklaas-traditie. De Zwarte Piet-fan zette zijn dreiging dit weekend op Facebook. Veel mensen die het bericht zagen waarschuwden de politie... die de 49-jarige man gisteren thuis aanhield. Het weer, buien, vooral in de kustgebieden met hagel, onweer en windstoten. Ook wat zon en vrij veel wind. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen buien, nu en dan zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds files bij Amsterdam, maar die worden inmiddels wel korter, want de weg is weer vrij.